Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Minder mensen in Nederland hebben geldzorgen. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Het Nibud houdt de financiële situatie van huishoudens in de gaten... en heeft wel een idee hoe dat komt. 2024 is een jaar voor financieel op adem komen voor heel veel mensen. We zien dat de cao-lonen eigenlijk wel stevig zijn, eh, zijn gestegen. Afgelopen jaar waren een aantal belastingmaatregelen... waardoor met name gezinnen met kinderen er ook op vooruit gingen. Ja, dat zie je volgens mij nu ook terug in deze cijfers. Nederland gaat ietsje makkelijker rondkomen. En tegelijkertijd, 2 miljoen mensen vinden het nog steeds lastig om hun rekeningen te betalen. Dat is ongeveer 1 op de 3 Nederlanders. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om de boodschappen te betalen. De onderhandelingen over de Prinsjesdagplannen van het nieuwe kabinet... zijn volgens de Telegraaf niet bepaald relaxed verlopen. De partijen zaten tot diep in de nacht te praten. Anonieme bronnen zeggen dat het er pittig aan toe ging. NSC-leider Pieter Omtzigt zou tijdens de gesprekken hebben geschreeuwd en gehuild. VVD-leider Dylan Jesselgus werd er vanochtend naar gevraagd bij Goedemorgen Nederland... maar wou er niet al te veel over kwijt. Ja, ik vind, de vraag is ook heel terecht. Alleen als ik daar uitvoerig op in zou gaan... dan denk ik niet dat ik eh, per se de samenwerking veel makkelijker maak. Eh, als je aan, de, het onderhandelen bent, dan hou je gewoon die gesprekken daar. en ze hoort het ook. Maar eh, laat ik het anders vragen. Heeft u geschreeuwd? Nee, denk ik niet. Gehuild? Dat doe ik niet snel mee. Dat doet u niet snel. Dus, dus, als dus als deze kop klopt, dan gaat dat over iemand anders? Ik kan het alleen over mezelf hebben. De NSC-leider geeft toe dat het wennen was aan de onderhandelingstafel... maar zegt dat het een volgende keer vast beter gaat. En opnieuw goud voor Nederland op de Paralympische Spelen in Parijs. Jetse Plat was verreweg de snelste op de triathlon voor sporters met een beperking. Hij kwam een minuut eerder over de streep dan de nummer 2. Jetse Plat pakt hem voor de derde keer. 33 jaar oud. Hij won de Paralympische titel in 2016 in Rio. Deed dat vijf jaar later in Tokio nog een keer. En laat ook vandaag zien dat hij veruit de beste is op de paratriathlon. Het brons was trouwens ook voor een Nederlander. Dat ging naar Geert Schipper. En het weer nog droog en flink wat zon. Later zijn er meer wolken en is het broeierig. Vooral in het noorden en oosten is er vanmiddag kans op pittige regen- en onweersbuien. Het wordt 24 tot 30 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Het wordt minder druk, maar het is nog steeds druk. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort na een ongeluk tussen Naden en Knoop het Eemnes. 5 eh, kilometer file. rijstrook is nog even dicht op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. 10 minuten vertraging tussen Zaanstad Koog en Knoop het Koenplein. Bijna 10 minuten op de A9 Diemen Alkmaar tussen Amsterdam Zuidoost en Aalsmeer. 10 kilometer file. 25 minuten vertraging op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoop het Kooimeer en Knoop het Rotterpolleplein 15 kilometer file. 10 minuten op de A10, Koenplein richting Knoop Amstel tussen Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Oud-Zuid en een kwartier op de N516. Zaandam richting Oostzaan tussen de N203 en de A8 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. geen Goedemorgen Zandvoort. Oké, dat is wel bijzonder.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 You're hij speelde het spel natuurlijk met Whitney Houston. En dat spelletje was er toch wel uitgespeeld. Want ja, ja, Whitney Houston was niet meer onder ons. En ze hebben dus ook nog wat optredens gedaan, Whitney Houston. Maar het was echt tenenkrommend. En die heeft niet echt een heel leuk leven gehad, Whitney Houston, volgens mij. Nee, het leek allemaal zo mooi in het begin, hè? Ja, het was allemaal zo mooi, maar het mee. Goed, jonge dame. De, de plannen zijn dus ook al uitgelekt. Dat hoorden we gisteren. De Prinsjesdagplannen van het kabinet zijn uitgelekt zoals de gratis schoolmaaltijden blijven. En expats houden toch flink belastingvoordeel. Ja, zeker. Dat is natuurlijk wel leuk om te horen dat ze die gewoon even eh, doorgeven. Nou goed, door met de muziek van Rolls Royce hier bij eh, Goedemorgen Zandvoort. Is het Love We're After? Later, hoi. van Zandvoort. go Kelly Clarkson en If You Could Love Me. Hier bij ook Goedemorgen Zandvoort. Helaas geen uitzending. Uh, wegens omstandigheden volgende week hebben we natuurlijk wel weer een uitzending van goedemorgen Zandvoort.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 If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around, then I'll never let go. I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze. But you make everything alright when you hold and you squeeze me tight. But you make everything alright when you hold and you squeeze me. Tight. come true. i will give my heart to you to keep safe in your arms like I know that you want to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view. I see my love made good from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. I can trust in you because you give me peace of mind. you are I want, and you are all I need. because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. Cause you make everything alright when you hold and squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything sometimes me keep on using me. I'll do anything for you. You'll do anything for me. I'll do anything for you. Keep on using me. Keep on using me. I'll do anything for you.